voor de verkrachting van twee vrouwen. Toen hij tijdelijk was vrijgelaten vluchtte hij naar de ambassade van Ecuador in Londen... waar hij sindsdien in ballingschap leeft. De Zweedse justitie besloot vorig jaar om de rechtszaak te laten vallen, maar de Britten willen hem nog steeds arresteren omdat hij de voorwaarden van zijn voorlopige vrijlating overtrad. Het ziet er naar uit dat een meerderheid van de Eerste Kamer duidelijker wil vastleggen dat nabestaanden een doorslaggevende stem krijgen bij orgaandonatie. De Senaat praat vandaag voor de tweede keer over het initiatiefvoorstel van D66 Tweede Kamerlid Dijkstra om het systeem te veranderen kern is dat mensen die niet reageren op de vraag of ze orgaandonor willen worden, toch als donor worden geregistreerd. De discussie spitste zich vorige week al toe op de rol van de nabestaanden. Dijkstra stelde toen dat nabestaanden in feite het laatste woord hebben, hoewel ze geen formeel vetorecht hebben. Volgende week wordt over haar voorstel gestemd. De voorzitter van het Zuid-Afrikaanse parlement heeft de jaarlijkse toespraak van de president afgelast. President Zuma zou overmorgen in het parlement een toespraak houden, maar oppositiepartijen hadden aangedrongen op uitstel. Ze willen eerst de vertrouwensstemming over Zuma afwachten. Die is over twee weken. De druk op de president om af te treden wordt steeds groter. Tegen Zuma lopen meer dan 700 aanklachten wegens corruptie en witwassen. In een kerk in Zutphen zijn ruim 250 eeuwenoude munten gevonden. De betaalstukken komen uit de periode 1400 tot 1830 en zijn volgens de gemeente in uitstekende staat. De gemeente Zutphen zegt dat de vondst veel kan vertellen over de lokale economie en de handelscontacten in die tijd. Het weerperiode met zon. In het zuiden is het vaker bewolkt. In Limburg valt mogelijk een vlokje sneeuw. Vanmiddag wordt het 0 tot 3 graden. Vanavond en vannacht vriest het in het hele land. En de temperatuur ligt tussen de 3 en 8 graden onder nul.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 De rechte rijstrook is dicht, maar de vertraging valt daar nogal mee. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A7 van Zaandam naar Horen bij de afrit Avenhoorn. Daar heb je 10 minuten op onthoud vanaf Purmerend. Een uur vertraging is er op de A10, de ring van Amsterdam tussen Geuzenveld en Knopend Amstel.